12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ministers Hoekstra van Financiën en van Nieuwehuizen van Infrastructuur... willen morgenochtend een gesprek met de nieuwe Air France KLM-baas Benjamin Smith. Het zou een stevig gesprek moeten worden, zeggen bronnen in Den Haag. Hoekstra en Van Nieuwehuizen willen opkomen voor de Nederlandse belangen binnen het concern. Maar het is onzeker of Smith morgenochtend nog wel in Nederland is. De Amerikaanse president Trump gaat zijn handtekening zetten onder de begrotingsdeal, waardoor een nieuwe shutdown van de overheid wordt afgewend. Wel zal Trump de noodtoestand uitroepen, dan kan hij buiten het congres om geld vrijmaken voor het bouwen van de muur aan de grens met Mexico. De democratische parlementsvoorzitter Nancy Pelosi heeft te laten weten dat ze dit wil tegenhouden. Het onderzoekscollectief Bellingcat zegt de ware identiteit te kennen van de derde verdachte van de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter vorig jaar maart. Het zou om een hoge Russische officier van de militaire inlichtingendienst GRU gaan. Hij zou vlak voor de twee hoofdverdachten in Londen zijn gearriveerd. De regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen worden versoepeld. Homo's mogen nu pas bloed geven als ze twaalf maanden geen seks hebben gehad. Bloedbank Sanquin gaat die termijn verkorten tot vier maanden. De wachttijd is jaren geleden gekozen in verband met het risico op HIV-besmetting. Inmiddels kan de periode veilig worden teruggebracht, is de inschatting. De bouwers van de twee grote vreugdevuren in Scheveningen... hebben ambtenaren van de gemeente Den Haag... in aanloop naar de jaarwisseling bedreigd. Dat staat in de notulen van het overleg dat burgemeester Krikke op oudjaarsdag voerde met de top van de politie en justitie. De houtstapels in Scheveningen en Duindorp waren toen al te hoog, maar in de stukken staat niet dat er een verbod is overwogen.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 We beginnen met eh, Kurt Rijman, een nieuwe artiest voor dit programma. En zijn nieuwe album North Maple Road. Daarna komt uh, Greyhawks met Voice of the Ascensors. Goed, eh, de playlist kan je terugvinden op peacefulradio.info. En natuurlijk ook wat ouder materiaal. We gaan inmiddels, eh, nou, ik denk al rond 15 jaar terug in de tijd. Dat is toch ook wel weer aardig. Zo oud eh, bestaat dit programma eigenlijk al, ja, nou wel ouder zelfs. 20 jaar zo'n beetje. Ik weet het eigenlijk niet eens precies.